Nieuws van 2 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het had. En 8% heeft het over effecten door criminele infiltratie. De Nobelprijs voor de literatuur gaat naar de Japans-Engelse auteur Kazuo Ishiguro. Dat heeft de Zweedse Academie bekendgemaakt. Ishiguro schreef onder meer de romans Never Let Me Go en The Remains of the Day, die allebei werden verfilmd. Het Nobelprijscomité rond te schrijven vanwege de grote emotionele kracht in zijn boeken. Ishiguro won eerder de Man Booker Prize voor The Remains of the Day. Bij de prijs hoort een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Tienduizenden leraren uit het basisonderwijs hebben zich in het Zuiderpark in Den Haag verzameld voor de protestmanifestatie voor meer loon en een lagere werkdruk. De organisatie zegt dat er 50.000 leraren naar Den Haag zijn gekomen. Vooraf werd gerekend op 30.000 mensen. Gisteren werd duidelijk dat het nieuwe kabinet een half miljard uittrekt voor het basisonderwijs, maar de onderwijzers willen een miljard meer. In Brazilië is Carlos Arthur Noesman gearresteerd. Hij was de baas van de Olympische Spelen van Rio in 2016. De 75-jarige Braziliaan zou een illegale rol hebben gespeeld... bij het binnenhalen van de Spelen in 2009. Daarbij zouden leden van het Internationaal Olympisch Comité zijn omgekocht. De politie deed vorige maand al een inval in het huis van Noesman. Ook de voormalige directeur van het Braziliaans Olympisch Comité is aangehouden. Het weer onstuimig met in het noordwesten en noorden storm. In de noordelijke provincies en langs de westkust zware windstoten. In het zuiden en zuidoosten blijft het rustiger. Later op de dag neemt de wind af, wel nog af en toe regen.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 Ga je zaterdag 30 september ook mee met een van onze 26 gezellige stadswandelingen? Speciaal voor ANWB-leden, onder begeleiding van een gids. En meedoen is gratis. Kom naar de ANWB-winkel of meld je nu aan op anwb.nl slash wandelweken. Laten we gaan.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 En we zijn te beluisteren via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9. Het internet tik je even in ZFM-live. We hebben natuurlijk DAB Plus en de ZFM-app. En mijn naam is Bart van der Meer. De eerste drie nummers zijn uit de jaren 80, maar we beginnen altijd met de eerste twee natuurlijk. Wax en Human League. Veel plezier de komende twee uur. but now I Human League was dit met eh, Don't You Want Me Baby. Ze hadden twee hits, twee grote hits in ieder geval. Eh, Don't You Want Me en ehm, Human. En de zanger, dat is nog steeds, want ze bestaan ook nog... dat is nog steeds Philip Oakey. Oké, dan gaan we naar de eerste die we gedraaid hebben. Dat was de groep Wax. Een duo bestaande uit eh, Andrew Gold en Graham Goldman. En die brachten ons Bridge to Your Heart uit 87. Allebei uit de jaren 80 dus. En de volgende, zoals ik al eerder zei, is ook uit de jaren 80. En dat is een iets rustiger nummer, dat zijn we zo gewend. Als derde, de Alan Parsons Project uit 84. Don't Answer Me. 1984, The Alan Parsons Project en Don't Answer Me. En dan zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. De Engelse top 40 van 5 oktober 1967. Slechts drie nieuwe binnenkomers, maar wel allemaal top 10 nummers. Op uh, binnenkomend op nummer, moet ik even kijken hoor. Eh, nee, 38 is de eerste nieuwe binnenkomer. Dat is die van de Foundations. Baby, now that I found you. Nieuw op 38 The Foundations and Baby Now That I Found You. Vier plaatsen hoger vinden we Procol Harum, de opvolger van A White Shade of Pale. Hier is Hamburg. town Nieuw op 34 waren dit Procol Harum met Hamburg, de opvolger van A Wider Shade of Pale. En alweer een top 10 plaats voor deze groep. Dan gaan we toe naar de klapper van de week en die komt binnen op nummer 22. De klapper van de week! En die komt op naam van de Hollies King Riders in Reverse. know exactly where I am. You wouldn't want to be me. Oh, I can assure you that. I'm not the guy to run with. Cause I'll throw you off the line. I'll break you and destroy you. Given time. It's plain to see it's hopeless.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 He'd even like to sleep at night. But he can't. one would find me and help me gain control before I. Well, you ask me if I'll forget my baby. I guess I will someday. I don't like it, but I guess things happen that way. You ask me if I'll get along. I guess I will some way. I don't like it, but I guess things happen that way gave me that girl to lean on. Then he put me on my own. Heaven help me be a man and have the strength to stand alone. I don't like it, but I guess things happen that way. You ask me if I'll miss her kisses. I guess I will every day. I don't like it, but I guess things happen that way. You ask me if I'll find another. I don't know, I can't say. I don't like it, but I guess things happen that way. God gave me that girl to lean on, then he put me and alone. I don't like it, but I guess things happen that way. Uit 1958 was het Johnny Cash met Guess Things Happen That Way. En dat kwam van het album Sings the Songs That Made Him Famous. Jawel. Ehm, we draaien in eh, dit programma nummers vanuit de jaren 50 tot en met de jaren 80. Maar soms er zit er wel eens een uitzondering bij van een artiest die eh, voor die tijd nog geen hits had gehad. Maar een nieuwe carrière begon in de jaren negentig. Zoals deze bijvoorbeeld, Sinead O'Connor met Nothing Compares to You. 1990, Nothing Compares to You van Sinead O'Connor, geschreven door Prince. Jawel. We zijn eh, toe aan de tip van Willem. En die kon je eigenlijk al een heel klein beetje zien aankomen. Want van de week werden we weer opgeschrikt door het overlijden van weer zo'n grote rockstar. En dit keer was het dan Tom Petty. Tom Petty eh, is de tip van Willem. En ehm, er zijn bijzondere zaken te vertellen over dat nummer. Het heet Mary Jane's, Mary Jane's Last Dance... En Mary Jane, dat schijnt ook de naam te zijn van een drug. En dat zet het eh, nummer What's the New Mary Jane van de Beatles ook weer in een heel bijzonder daglicht. Maar eh, volgens Tom Petty ging het over het eh, uiteenvallen van zijn huwelijk met zijn vrouw Jane. Goed, hoe het ook zij, het nummer staat op een LP met de titel Greatest Hits. Alleen Mary Jane's Last Dance was voor die tijd nog niet uitgebracht. Dus heel bijzonder. Tip van Willem. Mary Jane's Last Dance, Tom Petty and the Heartbreakers. screwing up. tired of going down, tired of myself, tired of this town. Oh my my, oh hell yes. Honey, put on that party dress. Buy me a drink, sing me a song. Take me as I come, cause I can't stay long. That ball will be coming soon. Oh my my, oh hell yes, you got to put on that party dress. It was too cold to cry when I woke up alone. I hit my last number, I walked to the road. Last dance with Mary Jane, one more time to kill. day. Oh, baby, love me, love me, love me the way that I love you. Well, love me, never leave me, Oh, you make me cry. If you really love me, then you'll keep my eyes dry. Love me, love me, love me, well, I'm hoping you do. Oh, baby, love me, love me, love me the way that I love you. Oh, let's go now, man, go. love me, baby, love me too. Well, if you love me, honey, all the night and day, then you love me, love me, all my life I pray. Love me, love me, love me, well, I'm hoping you do. Oh, baby, love me, love me, love me, well, I love you never leave me Oh, you make me cry If you really love me, then you'll keep my eyes dry Love me, love me, love me Well, I'm hoping you do Oh, baby, baby, love me, love me, love me the way that I love you. Well, love me, love me. Oh, baby, love me. Oh, baby, love me. Baby, love me too. 1956 was dit de debuutsingle van Buddy Holly, Love Me. Dan gaan we naar 1968, de eerste hit voor Jethro Tull, A Song for Jeffrey. Música say when you were standing there, set in your way, was that you were not blind. You were sure to make a fool of me, cause there was nothing there that you could see that could go beyond your mind. Now who's standing at the door, remembering the days before and asking, please be kind. It isn't how it was set up to be, but I've set you free this time. I have never been so far out in front that I could ever ask for what I want and have it any time. Knowing this, you found a thought for me that told you just where I should be, and there I stood behind. With all the ones that were before, and memories that only seem to tear me from my mind. In front of what it is you see me to be, I've set you breathe this time. I could never find a chance to choose between a way to win or a thing to lose because there was your stand. On top of all of the love you took, that was only something you could look at lying in your hand. Now who's wondering what has changed and why it cannot be arranged to have each thing work fine? It isn't how it was set up to be, but I set you free this time. Ook weer zo'n nummer wat in mijn persoonlijke top 10 staat met eh, die duizend anderen. De eh, Birds met Set You Free This Time. Ehm, wie weet nog welk nummer er eh, werd geschreven voor het WK 1978. En het werd in Nederland ook een hit. Het instrumentaaltje, toen in 78 wij tweede werden in Argentinië... hadden wij de groep Conquistador en die speelden Argentina. Argentina van Conquistador. Ik vraag me af, zouden we dit jaar, eh, ook, of volgend jaar dan eigenlijk... ook weer een uh, eh, WK-herkenningsmelodie moeten hebben? De twijfel is groot, maar je weet het nooit. We zijn toe aan de top 100 hit uit het jaar 1966. Hier zijn de Earrings. wereld van verschil met de eerste hit Please Go. Dit was That Day, een top 100 hit uit 1966. En dan zijn we alweer toe aan de laatste vocalen van het eerste uur.